Herman Vriend met het NOS Journaal. Het OM in Frankrijk gaat onderzoek doen naar beschuldigingen dat oud-presidenten geld hebben gekregen van Afrikaanse leiders. Een advocaat zegt dat Chirac en leden van zijn regering tussen 1995 en 2005 bijna 20 miljoen dollar in cash hebben gekregen. Het geld zou komen van autoritaire leiders die Franse militaire steun kregen en werd met koffers en trommels naar Frankrijk gebracht. FNV-bondgenoten en advocabel blijven tegen het pensioenakkoord. Ook nu er nadere afspraken zijn gemaakt om de overgang van werk naar pensioen makkelijker te maken. FNV Bouw noemt de afspraken een stap in de goede richting, maar wacht nog met een definitief oordeel. Minister Kamp maakte vanavond bekend dat hij met werkgevers en vakbonden overeenstemming heeft bereikt over het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Maar FNV-bondgenoten en Avacabo zeggen dat er geen sprake kan zijn van een pensioenakkoord als de twee grootste FNV-bonden niet akkoord zijn. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de uitbraak van de resistente Klebsiella-bacterie. Voorzitter van de commissie is hoogleraar Walter Lemstra. De oud-senator deed eerder onderzoek naar misstanden in het medisch spectrum Twente. De vierkoppige commissie heeft ook opdracht gekregen onderzoek te doen naar hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het Maastadziekenhuis waren verdeeld. Naar verwachting duurt het onderzoek een half jaar. Begin deze maand werd duidelijk dat er zeer waarschijnlijk drie mensen zijn overleden door de resistente bacterie. Het weer, vanavond bewolkt en enkele buien. Vannacht opklaringen, wolkenvelden en overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen af en toe een bui en minder wind. Het wordt 15 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer 2 kilometer door werkzaamheden.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 was het orkest van de wonderdokter onder de arrangeurs Quincy Jones met de overbekende bossa nova Savinado van Antonio Carlos Jobim. Ook de tweede uur van CFM Jazz wordt gepresenteerd door Tom Hendricks. En opnieuw laat ik wat verjazzte klassieke muziek horen. In dit geval een prelude van Frédéric Chopin, gespeeld door bariton-saxofonist Jerry Mulliken op het ritme van de bossa nova. Prelude in E mineur. Wie nog niet wakker is, was, is het nu wel. Skin Deep. Een drumexplosie van Louis Belson die dit nummer componeerde voor de band van Duke Ellington. De Duke vond hem de beste drummer van zijn tijd en nam het daverende Skin Deep dan ook op met Louis Belson zelf achter de trommels. Even wat rust in de tent. Het humoresk van de Tsjechische componist Antonin Vajak gespeeld door toetsen tovenaar Al Garner. was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang, bang would always smile and say Remember how we used to play Bang bang, I shut you down Bang bang, you hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang Now he's gone I don't know why Until this day Sometimes I cry He didn't even say goodbye He didn't take the time to lie Bang bang He shot me down sound bang Dat was nog een keer de Nederlandse jazzzangeres Anne Burton. In het eerste uur draaide ik al een nummer van haar. En eh, ik vond het eigenlijk eh, goed om nog wat van haar te laten horen. Dit was ook weer met het trio van Louis van Dijk. En het nummer heette Bang Bang. Een song van Sonny Bono. Ooit bekendgemaakt door Cher. In het eerste uur liet ik ook een opname horen van de Engelse vibrafonist Victor Veldman, die in Amerika een grote carrière opbouwde. En ik ga nog wat van hem draaien. Nu met een big band, waarin onder andere ook trompetist Conte Candoli, ja hadden we ook al eerder, trombonist Frank Rosolino en altspeler Art Pepper speelden. Een snelle uitvoering van Love for Sale. muzieksoort. Namelijk de Mondschuin-sonate van Ludwig van Beethoven. En dat was de veertiende sonate die hij componeerde. De Amerikaanse jazzzangeres en pianiste Karen Ellison gebruikte de klassieke muziek nog weer anders. Zij nam de mooie ballad Insensites van Antonio Carlos Jobim op, maar zij plakte een stuk van de vierde prelude van Chopin als intro eraan vast en gebruikte deze prelude ook voor de slotakkoorden. Een stemmig geheel. fraco assim, assim tão desamado. Ah, meu coração que nunca amou, não merece ser amado. what can you do when a love affair is over? Now we nunca perdoado. we nunca perdoado. Eerder liet ik wat horen van de CD Jazz Up The Beatles, waarop songs van de Beatles wordt uitgevoerd door jazzmuzikanten. En dit was er weer eentje. Let It Be, geblazen door de smooth jazzmuzikant uh, Nelson Rangel op zijn soms zeer hoge saxofoon. Niet alleen klassieke muziek, maar ook volksmuziek komt in de jazz terecht zoals ook de Zweedse volkszong Dear Old Stockholm.